De adviseur zou betrokken zijn bij de aanslagen van vrijdag in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Op de dag dat Nigeria 50 jaar onafhankelijkheid vierde... ontploften kort na elkaar drie autobommen. Zeker tien mensen kwamen om het leven. De verdachte is de campagnestrateg van oud-dictator Bambangida, een van de grootste rivalen van president Goodluck Jonathan... voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Voor de aanslagen van vrijdag zitten negen mensen vast... onder wie de voormalige leider van de militante MENT-groepering. In Weert zijn de afgelopen avond op straat een dode en een gewonde man gevonden. De politie vermoedt dat de gewonde iets te maken heeft met de dood van de andere man. De gewonde werd een straat verderop gevonden en in het ziekenhuis gearresteerd. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Ook over de identiteit van de twee mannen is door de politie van Weert nog niets bekend gemaakt. In Groot-Brittannië is acteur Norman Wisdom overleden. Hij werd bekend in de jaren 50 en 60 door zijn rollen in slapstickfilms... zoals Trouble in Store en The Early Bird. Daarin speelde Wisdom vaak onhandige en hulpeloze types. Charlie Chaplin omschreef de Britse acteur ooit als zijn favoriete clown... Norman Wisdom speelde later in zijn carrière ook in een aantal musicals op Broadway. Hij is 95 jaar geworden. In de Pakistanse regio Noord-Waziristan bij de grens met Afghanistan zijn vijf tot acht extremisten gedood. Dat zou zijn gebeurd bij een Amerikaanse aanval met een onbemand vliegtuigje. Volgens de Pakistanse inlichtingendienst zijn de slachtoffers Duitsers... die behoren tot de militante groep Jihad Islami. In het gebied zouden aanslagen op Europa worden beraamd. Het weer vannacht is het met 12 graden behoorlijk zacht. Overdag droog en wisselend bewolkt.